Watermalgemoed met het NWS Journaal. Na het ingaan van de avondklok zijn er zeker tien gemeenten rellen uitgebroken. Onder meer in Den Haag, Tilburg, Enschede, Venlo, Helmond, Breda, Arnhem en Apeldoorn. In Enschede is geprobeerd de ruiten van een ziekenhuis in te gooien. Op meerdere plekken in het land zijn vernielingen aangericht... werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid en is de ME ingezet. In Limburg is ook de marechaussee opgeroepen. Hoeveel mensen er in totaal zijn gearresteerd of bekeurd bij de coronarellen is nog onduidelijk. De rellen van dit weekend zijn volgens de Nederlandse politiebond de ergste in 40 jaar. Hoofdbestuurder Koen Simmers zegt tegen Nieuwsuur dat het bij de rellen in Eindhoven zo gek is geworden... dat ME'ers gewoon met messen werden bekogeld en aangevallen. De burgemeester van Eindhoven zegt dat als wij met elkaar op deze weg zijn... we op weg zijn naar een burgeroorlog. Israël komt met een verbod op internationale passagiersvluchten. Vanaf komende avond is de luchthaven Ben Gurion dicht voor vrijwel alle vluchten. Vrachtvliegtuigen mogen nog wel landen, net als vluchten voor medische hulp. Met het vliegverbod wil Israël verspreiding van het coronavirus tegengaan. De maatregel geldt tot eind deze maand. Dan moet ook de nationale lockdown eindigen. Die werd afgelopen week door de Israëlische regering verlengd. In Brazilië zijn de voorzitter en vier spelers van een voetbalclub om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash. Ze hoorden bij de club Palmas FR, die uitkomt in de vierde divisie. Het vliegtuigje stortte kort na het opstijgen neer. Ook de piloot kwam om het leven. De spelers die in het vliegtuigje zaten waren eerder positief getest op het coronavirus. Daarom reisden ze apart van de rest van het team. Het weer vannacht kan er in de zuidelijke provincies weer wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Daar kan het ook glad worden. In de rest van het land blijft het grotendeels droog... en de temperatuur ligt tussen min 1 en min 4 graden. Overdag grotendeels droog en dan 3 tot 5 graden. Dit was het NWS Journaal.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 Y cuando te lo quito, después de los y las copas de vino, las libras de mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes Estuviese tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. Liputón ya no compren Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh, hace tiempo le rompieron el cora. cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. pero, le gustan los títeres huirleando motor estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo.